Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Bij onlusten begonnen toen protestanten in de buurt van katholieke wijken vreugdevuren aanstaken... om het begin van de jaarlijkse Oranjemarsen te markeren. De vuren leidden tot tegengeweld van katholieken. Stenen en molotovcocktails vlogen door de lucht en er werd zelfs een bus gekaapt. De railschoppers wilden ermee op een ME-cordon inrijden, maar voor het zover kwam botste de bus op een hek. Hoewel de Noord-Ierse Noord politici de vrede hebben getekend, blijft de bevolking diep verdeeld langs religieuze scheidslijnen. De ministers van de eurozone willen de voorwaarden waaronder Griekenland leningen kan aangaan versoepelen. De rente voor die leningen moet omlaag en hun looptijd kan worden verlengd, zodat Athene meer tijd krijgt om ze terug te betalen. Dat is de uitkomst van overleg in Brussel. Voorzitter Juncker van de eurozone zei op een persconferentie dat ook banken en verzekeringsmaatschappijen hun steentje moeten bijdragen om Griekenland te helpen. Maar hij zei niet bij hoe dat moet gebeuren. Hij beloofde wel snel duidelijkheid. Overeenstemming is nodig om een nieuwe lening voor Griekenland vrij te geven. Die lening zou zeker 110 miljard euro bedragen. Een groot deel van Cyprus zit zonder stroom. Door de explosie gisteren op een marinebasis is de grootste elektriciteitscentrale van het land uitgeschakeld. De Cypriotische minister noemt de schade aan de centrale een ramp van bijbelse proporties. Bij de ontploffing kwamen twaalf mensen om het leven, onder wie de bevelhebber van de marine. Omwonenden zijn woedend. Ze zeggen dat ze nooit zijn geïnformeerd dat er zoveel munitie lag opgeslagen. Op de marinebasis lagen sinds 2009 90 containers met munitie. Dan het weer vrij helder met minima van 11 graden in het noordoosten tot 15 in Zeeland.